Twee uur. Door Negens met het NOS-journaal. Een enorme drugsvangst in de haven van Antwerpen. In een container met vis vond de politie 4000 kilo cocaïne. Die heeft een straatwaarde van zo'n 200 miljoen euro. Bronnen melden dat 14 mensen zijn opgepakt... onder wie een aantal Surinamers die in Nederland wonen. Aan de grenzen moet het aantal formaliteiten omlaag, dat stellen de werkgeversorganisaties. Ze vinden dat de regels voor het vervoer met vrachtwagens nu te streng zijn. Ook is het lastig voor seizoensarbeiders om de grens te passeren, terwijl er een groot tekort is aan aspergestekers en aardbeienplukkers. Volgens voorzitter De Boer van VNO-NCW hebben virologen het nu te veel voor het zeggen. Hij wil dat bij de besluitvorming ook economen worden betrokken. Er zijn 137 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Dat zijn meer nieuwe patiënten dan gisteren gemeld, toen waren het er 124. Het dodental is volgens het RIVM gestegen met 123. Gisteren werden er 138 doden gemeld. De patiënten zijn niet allemaal in het afgelopen etmaal in het ziekenhuis overleden of opgenomen. Er zit vertraging in de cijfers. Verdachten en andere partijen die bij een strafproces betrokken zijn... worden vanaf 11 mei weer op beperkte schaal toegelaten in gerechtsgebouwen. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat om zaken waarin het nodig is dat mensen fysiek aanwezig zijn. De gerechtsgebouwen en rechtszalen worden hiervoor coronabestendig gemaakt. Wel blijft het uitgangspunt dat rechtszaken zoveel mogelijk telefonisch of via een videoverbinding worden behandeld of schriftelijk worden afgedaan.